uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Laat het allemaal horen! Zo klonk een groep boeren in Brussel vanmiddag. Ze protesteerden tegen de stikstofregels. Vanuit heel België reden bijna 3000 trekkers naar de hoofdstad. Brussel is Net als bij ons in Nederland moet de stikstofuitstoot bij onze zuidenburen omlaag. Boeren zijn bang dat nu veel bedrijven moeten stoppen. Ministers hebben daar de hele dag onderhandeld over de nieuwe regels. De politie kan nu geen nieuwe kroongetuigen beveiligen. Dat zei een van de politiechefs op Radio 1. Zo'n getuige is ook verdacht of veroordeeld. En die loopt dan ook gevaar als hij gaat praten en moet dan ook beveiligd worden. Daar kan ik heel duidelijk over zijn. Wij kunnen op dit moment de bewaking en de bescherming van de betrokken personen niet regelen of onvoldoende regelen. Dus dat moet je gewoon niet willen. De beveiliging van bedreigde personen loopt de laatste jaren niet goed. Zo werden kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat Dirk Wiersum vermoord. De conclusie van een onderzoek van deze week is dat het hele systeem anders moet. KLM en vier andere vliegmaatschappijen slepen de staat voor de rechter. Het aantal vluchten op Schiphol moet volgend jaar naar beneden vanwege de herrie en vervuiling. Maar de bedrijven zeggen zelf dat ze net zoveel kunnen vliegen met minder overlast. In Amerika moet een oud-advocaat, Alex Murdoch, levenslang de cel in. Hij is bekend van een Netflix-serie die over hem gemaakt is. Volgens de rechter is het bewezen dat hij zijn vrouw en zoon heeft vermoord. Zelf zegt hij dat hij onschuldig is en was, maar daarop zei de rechter dit. It might not have been you. It might have been uh, the monster you become when you take 15, 20, 30, 40, 50, 60 opioid pills. Ja, hij was dus onder invloed toen hij het deed. Krijg je nog het weer, komen meer wolken aan zometeen. Morgen krijgen we een bewolkte dag met ochtends ook wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland zorgen ongelukken voor de meeste vertraging, samen met pechgevallen, zoals op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knoop het Rotterpolderplein en knoop het Beverwijk staat een vrachtauto met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging loopt op tot 25 minuten. De A27 Utrecht richting Almere tussen Beeldhoven en Knoop Eemnes. Daar is een vrachtwagen gekanteld. Eén rijstrook is er maar open. De vertraging is bijna een half uur. Omrijden kan via de A1 en de A6. En verder is de N9 Alkmaar richting Den Helder tussen Sint Maartenzee en afrit in beide richtingen dicht door een ongeluk met een vrachtwagen.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 De politie ziet op dit moment geen kans om nieuwe kroongetuigen te beveiligen... zegt plaatsvervangend korpschef Huizer. Het kabinet wil vaker kroongetuigen inzetten... maar volgens Huizer moet de beveiliging eerst op orde zijn. In België zijn vier Nederlanders gearresteerd... na de vondst van vijf ton kook in de haven van Zeebrugge. De cocaïne met een straatwaarde van honderden miljoenen euro's... was verstopt in een fruitcontainer. Topvoetballer van Paris Saint-Germain Hakimi is aangeklaagd voor verkrachting. Een vrouw van 24 beschuldigt de Marokkaanse international. Hij treedt nog wel gewoon mee met zijn club.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 Is this time the end? Tell me how many more tears will try Till you hit me with can we talk and try Love again? Can crashed my car into a wall. I tried to text, I should have called.